Jeroen met het NRS Het hoofd van de Russische paramilitaire Wagner-groep, Yevgeny Prigozhin... zegt dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. De Verenigde Staten beschuldigen de Russische zakenman al jaren van de inmenging... maar tot nu toe heeft hij dat altijd ontkend. Op een Russische variant van Facebook schreef hij dat hij zich met de verkiezingen zal blijven bemoeien. Het bericht is geplaatst aan de vooravond van de midterms... waarbij de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden kiezen... en ook mogen ze stemmen voor een deel van de zetels in de Senaat. De twee medewerkers van de kliniek in Balkbrug... die zaterdag gewond raakten bij een steekincident... en naar een ziekenhuis moesten, zijn weer thuis. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen in een verklaring. In de kliniek CTP Veldzicht stak zaterdag een patiënt in op medewerkers. Daarbij kwam een vrouwelijke medewerker om... en raakte twee andere vrouwelijke personeelsleden ernstig gewond. De dader heeft zichzelf daarna van het leven beroofd met het mes. Nederland maakt met steeds meer landen voorlopige afspraken voor de levering van groene waterstof. Dat zei premier Rutte vanmiddag op de wereldwijde klimaattop in Egypte. Met die afspraken moet het voor bedrijven en onderzoekers gemakkelijker worden om kennis over groene waterstof op te doen. Volgens Rutte is dat een onmisbaar onderdeel van de toekomstige energievoorziening zonder fossiele brandstoffen. Jihadistische bewegingen vormen nog steeds de grootste terreurdreiging in Nederland. Dat constateert de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in de nieuwste risicoanalyse. Het gaat al geruime tijd om een groep van zo'n 500 radicale moslims. Nieuwe leden komen vaak uit de directe kring van familie en vrienden... waardoor het vaak lastig is om de beweging de rug toe te keren. In het rapport staat ook dat complotextremisten de democratische rechtsorde kunnen aantasten. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Het wordt niet kouder dan 10 graden.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 You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart. And all I ever needed, you and I are more than just a memory.